Jobboot met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem denkt dat het vertrek van Griekenland uit de euro nog steeds te voorkomen is. Hij zei dat de deur voor onderhandelingen nog altijd open staat. Al begint de tijd wel te dringen. Dijsselbloem is op dit moment met andere leden van het kabinet en president Knot van de Nederlandse Bank in gesprek over de Griekse kwestie. Ook voorzitter Juncker van de Europese Commissie en bondskanselier Merkel hebben gezegd dat er nog altijd ruimte is voor onderhandelingen. Minister van de Steur en burgemeester Abu Taleb van Rotterdam spannen een kort geding aan tegen de politiebonden om de CAO-actie tijdens de Tour de France zondag te verbieden. Een overleg vandaag leverde niks op. De CAO-onderhandelingen tussen de politiebonden en het kabinet zitten al maanden muurvast. De bonden hebben al op verschillende manieren actie gevoerd. Ze willen nu zondag in Rotterdam de tourcaravaan stilleggen als die de Erasmusbrug passeert. Oppositiepartij D66 gaat toch met de coalitie om de tafel om te praten over hervorming van het belastingstelsel. Dat heeft partijleider Pechtold bekendgemaakt na fractieoverleg. Hij vindt dat de partij verplicht is een ultieme poging te doen om de werkgelegenheid in ons land te stimuleren. Er zijn wel voorgesprekken geweest, maar het was onduidelijk of er ook echt zou worden onderhandeld. De gesprekken beginnen vanavond al. D66 is uitgenodigd op het ministerie van Financiën. Guus Hiddink stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Bronnen hebben dat bevestigd aan de NOS. De KNVB maakt binnenkort bekend dat het contract wordt beëindigd... en dat assistent Danny Blind per direct bondscoach wordt. Hiddink maakte twee weken geleden, na de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland al bekend... dat hij het misschien voor gezien zou houden. Hiddink volgde na het succesvolle WK van 2014 Louis van Gaal op. Onder zijn leiding wist Oranje niet te overtuigen. Het weer zonnig en het blijft de hele avond warm. Ook morgen volop zon. Het wordt dan 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Woensdag nog iets warmer, met temperaturen tussen 27 en 33 graden. Ook de rest van de week tropisch warm, met kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog files met vrij veel vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... bij Breukelen, 8 kilometer na een ongeluk... Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A2, maar dan vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg, 9 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Zeeburg en oost sannewerf 7 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen, 4 kilometer file. De linkerrijstrook staat dicht. A13 de Haag richting Rotterdam bij Berkman Roderijs, 10 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar afgesloten. A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Beeldhoven 8 kilometer. Na een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort 6 kilometer. De afrit daar is nog steeds afgesloten. En ook nog veel vertraging op de N201 uit Horen richting Hilversum bij Loenen 3 kilometer.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 Een moeilijke opgave omdat er nog altijd heel veel verschijnt en mijn hart eigenlijk toch wel bij de meer traditionele country ligt. Toch blijf ik voor elk wat wils brengen. Vandaag gaan we weer naar de huidige charts in the States. Een groep die ik een warm hart toedraag is Zac Brown. Ze zijn modern, maar vergeten hun roots niet. Dat heb je kunnen horen in de eerste song, Loving You Easy. Ook Little Big Town weten de roots te vertalen naar het heden.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 Be the buzz in my Dixie cup. A steady rocking till the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my oh hell yeah. I feel a little sing along, sing along, coming on. Baby, be my quarter time. It don't have to make sense, and it don't have to rhyme. As long as it's you, babe, I'm all in. And when it's over, just play it again. Baby, be my love song. Baby, be my all night long. Be the buzz in my Dixie cup Lady rock until the sun comes up. You know I really love to watch you dance. Baby, be my Het eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original van deze week is Close Up the Honky Tonks van Buck Owens. Natuurlijk ook weer aandacht voor product uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Willie Nelson en Merle Haggard hebben het album Django en Jimmy uitgebracht. Het project is de opvolger van het uit 1983 daterende samenwerkingsverband Pancho en Lefty. Acht van de veertien tracks zijn medegeschreven door Willie of Merle. Het betreft nieuwe songs en een paar klassiekers. De titeltrack refereert aan Django Reinhardt en Jimmy Rogers, zei Willy. Beide mannen hadden veel invloed op de carrière van ons beiden. Maar ik begin met mijn favoriet op dit album, Unfair Weather Friends. whole sky opens up. It rains down on my head. I show up at your door, beat down and soaking wet. I know you'll open up and let me walk right in. I come whatever unfair weather, friend. If I find myself out lost on a lonely Friday night, the songs aren't hitting home, and the whiskey don't taste right few numbers on the phone, and you're on the other end. My come whatever, unfair weather friend. Sure enough, be going my way. You're always there, right where you've always been. My come whatever, unfair weather friend. sometimes this old world is mine. weather friend. Onlangs kreeg ik een album toegestuurd door David Wood. Hij oogt niet als een nieuwkomer, maar country is het wel. Vandaar dat ik nu en dan een track van dit album draai. Vandaag is dat Honky Tonk Girl. you now and then break every vow. Cause she's just a honky tonk girl. Don't be fooled by kisses or arms that hold you tight. There'll be another in her arms tomorrow night. Hearts to her are toy tops, she likes to watch them twirl. go. Crossroads met de act van de maand. Samen met een aantal collega's in het land zetten we deze maand Don Williams in het zonnetje en hij verdient het. Ondanks dat Don Williams geen vernieuwer van de countrymuziek is geweest, behoort hij tot de belangrijke namen in dit genre. Van 1974 tot 1991 belanden 42 van zijn singles in de top 10 van de Billboard Hot Country Songs, waarvan 17 op nummer 1. Hij wordt wel de Gentle Giant genoemd vanwege zijn warme baritonstem, en relaxte manier van doen. The Shelter of Your Eyes was Dons eerste hit. We schrijven 1973. In the shelter of your eyes I have finally learned my song took so long to realize I just can't make it all alone. Words are only what they say, but this feeling isn't wrong. I'm so glad I found my way it's good to be where I belong. And I'm gonna stay right here, cause I'm in rhythm with your mind. Tune out the world and rest my head beneath the shelter words are only what they say. But this feeling isn't wrong. I'm so glad I found my way. It's good to be where I belong. And I Behalve de geest van Woody Guthrie waart op de cd Tornado Breakdown ook de geest van Bob Wills rond. Dit is western swing en folk, gespeeld met een punkachtige energie. Veel eigen composities die bij de eerste beluistering al vertrouwd klinken. Prachtig en een mooi voorbeeld van hun kunnen is Miss Molly, de 5-4. Have you seen Miss Molly? Her cheeks are rosy red. Her lips are soft as satin and they taste like gingerbread. Oh, me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Oh, me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Miss Molly smiling the sun is dim as spell. When she laughs, her voice is like a little silver bell. Oh, me, oh, my Miss Molly, I'm in love with you. Oh, me, oh, my Miss Molly, won't you say you love me too? Oh, you don't say. Good golly, Miss Molly. I'll trade my horse and saddle, cattle riding hours I. If only Miss Molly would say that you Country-muziek voor iedereen. Ik vermoed dat ik voor het origineel terug moet naar begin jaren 60. Buck Owens vertolkte toen Close Up de Honky Tonks. Daarna kwamen de Flying Burrito Brothers en Graham Parsons met hun versie. En die is best indrukwekkend te noemen. Nu eerst Buck Owens en in het tweede uur hoor je een uitvoering van een zangeres. dancing where the music's loud and lights are low. In a crowded bar, she likes to hang around. And as long as there's a honky tonk, she'll never settle. with that cry. Producer Don Auerbach heeft een vol en sfeervol geluid neergezet, vol echo's uit de jaren 60. Het is een geluid dat prachtig past bij de snik in de stem van Nicky Lane, die een vocaal op zich doet denken aan legendarische voorgangers als Loretta Lynn, Patsy Cline, Bobby Gentry en Kitty Wells, maar ook aan tijdgenoten als Brandy Carlisle, Nico Case en Lydia Loveless, met hier tussenin nog een vleugje Kirsty McCall. Een stem om van te watertanden dus. En wat mij betreft ook een geluid om van te watertanden. Zeker wanneer Auerbach de gitaren laat ronken of juist zachtjes laat janken. Een betere introductie kan niet. Sleep with a stranger. Fresh new country. Het blokje Songs uit eigenland is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De oorsprong van de Walkers ligt in het jaar 1963 toen zij ontstonden uit de Mosem Skiffle Group. Hun grootste hit was There's No More Corn on the Brazos. Qua muzikale aanpak waren ze nauwelijks in een hokje te plaatsen. Het varieerde van pop tot country en van country tot rock'n'roll. Don't Mess With Mama staat nu scherp. De van oorsprong Hongaarse Janie Sabo woont al jaren in ons land. In de jaren 90 timmerde zij stevig aan de weg. Jammer genoeg horen we weinig of niets meer van haar. Hier is ze nog een keer met If I Was Her. We've been some years together now. You think that we that I can crawl. Normaal is bezig met hun afscheidstournee. Ter gelegenheid daarvan wil ik nog maar eens benadrukken dat Benny Jolink ook een country-liefhebber is. En dat niet alleen. In 1999 nam hij het album Holing at the Moon op. Een country-uitstapje met onder andere Arthur Ebeling en Frederike Spicht, met wie Benny te horen is in We'll Sweep Out the Ashes in the Morning. Crossroads, Kees de Haan. Tot zover het blokje uit eigen land. Nu Janet McCurdy met Not That Far Away. favoriete album van de maand. It's All Going to Pot is de eerste single afkomstig van het album van de maand Django and Jimmy van Willie Nelson en Merle Haggard. think I'm dumb as a rock. Reading me the news while I'm kicking off my shoes and it's scaring me out of my socks. That redheaded stranger I'm not. But buddy, let me tell you what. If you ask old Will to say, here's the deal, friends, it's all going to pot. Well, it's all going to pot, whether we like it or not. Best I can tell, the world's gone to hell us alive. All the whiskey in Lynchburg, Tennessee just couldn't hit the spot. I got a hundred dollar bill, you can keep your pills, friend, it's all going to pot. sweet love. it's all going to pot. I got a hundred dollar bill, you can keep your pills, friend, cause it's all going to pot. Kees Na het veel geprezen debuutalbum op het Warner Brothers label My Kind of Music is Ray Scott zijn carrière zelfstandig aan het opbouwen. Zijn vierde album heet simpelweg Ray Scott. Ray Scott heeft dit album bewust naar zichzelf vernoemd. Dit is een verzameling van songs die zijn interpretatie van countrymuziek hebben. Hij is grotendeels beïnvloed door de jaren 70 country die zijn vader altijd speelde toen hij nog een klein jongetje was. Ain't Always Thirsty. Well, I ain't no bad guy or loser. But lately, it's feeling that way. Last night I passed out with my boots on. Oh, it's a cold, lonely bed that I've made. Cause I ain't all when I make love. Sometimes I don't feel a thing. And I ain't often hurting when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. ain't like I woke up this morning hoping I'd be drunk by noon. Pouring my heart out to a stranger oh, about the reasons that I ain't still with you. Sometimes I don't feel a thing. And I ain't often hurt when I medicate. And I ain't always thirsty when I drink. when I drink. Oh, I thirsty when I drink. Too Close to Goodbye. Eigenlijk deel ik dat gevoel wel.